Vorige week konden veel mensen een paar dagen lang niet of met grote vertraging met de trein reizen. De spoorwegen gaven een negatief reisadvies en vinden dat ze daarom geen vergoeding hoeven te betalen. Als goedmakertje mochten abonnementhouders van de NS wel de afgelopen twee dagen gratis iemand meenemen. En vandaag en morgen mag iedereen 40% goedkoper reizen. Rover vindt dat onvoldoende en wil dat reizigers toch een teruggaveformulier invullen. Rover stapt ook naar de geschillencommissie Openbaar Vervoer... met een klacht over het negatieve reisadvies. President Obama vindt dat zijn veiligheidsdiensten rond kerstmis hebben gefaald. Door een gebrekkige controle kon een Nigeriaanse terrorist ongehinderd aan boord komen van een toestel van Northwest Delta. Terwijl bekend was dat hij de radicale denkbeelden op nahoudt. Dat zei Obama op een persconferentie over de mislukte aanslag bij Detroit. Hij noemde de gang van zaken onaanvaardbaar en vindt dat de tekortkomingen snel moeten worden aangepakt. Als wij informatie hebben over een extremist en we delen die informatie niet, dan zit er een grondige fout in het systeem, zei Obama. In Frankrijk komt voorlopig geen belasting op de uitstoot van CO2. Het constitutionele hof heeft het wetsvoorstel van de regering afgekeurd... omdat er veel te veel uitzonderingen worden gemaakt. Zo zijn olieraffinaderijen vrijgesteld en worden boeren en vissers gecompenseerd. Dat leidt volgens het hof tot ongelijkheid. De belasting had op 1 januari moeten ingaan. De verwerping is een zware tegenslag voor president Sarkozy. CO2-reductie is een van de speerpunten van zijn beleid. De Franse regering komt in januari met een nieuw voorstel. Het weer, het KNMI waarschuwt voor extreem weer. Een neerslaggebied boven het midden en zuiden trekt langzaam naar het noorden. In het midden van het land valt regen en sneeuw en er is kans op ijzel. In het noorden gaat het sneeuwen. Plaatselijk kan 5 tot 10 centimeter vallen.